Waterbalgemoed met het NOS Journaal. In de buurt van Uitgeest zijn er drie doden gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N203 tussen Uithoorn en Castricum. Door de klap belandde de personenauto in het water. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt. Hij wordt verhoord. RTL Nederland ontslaat tientallen mensen. Het bedrijf achter RTL Nieuws en RTL Z reorganiseert en schrapt 85 banen, waarvan 44 gedwongen ontslagen. Volgend jaar verdwijnen waarschijnlijk nog meer banen. Het personeel is gisteren en vandaag op de hoogte gebracht. De winst en de omzet van RTL dalen, onder meer door de concurrentie van SBS en Veronica. Het bedrijf wil zich minder gaan richten op tv en wil sneller inspelen op digitale ontwikkelingen. De gezakte VMBO-leerlingen in Maastricht krijgen een persoonlijk op maat gemaakte toets. Daarmee wordt de ontbrekende examenstof getoetst. De toetsen worden op dit moment in elkaar gezet door het CITO, meldt minister van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Als de 354 leerlingen de hersteltoetsen goed maken, is hun eindexamen alsnog geldig. GroenLinks begint een handtekeningenactie tegen het geheimhouden van onkostenvergoedingen in het Europees Parlement. Europarlementsleden krijgen per maand 4400 euro bovenop hun salaris. Ze hoeven niet te zeggen waaraan ze dat besteden. Het bestuur van het Europees Parlement is tegen meer openheid. De politie werkt vanaf vandaag met een uitschuifbare wapenstok. De eerste agenten hebben het nieuwe wapen deze week gekregen. De wapenstok is van staal en hij is 11 centimeter langer dan de oude gummiknuppel. Volgens de politie maakt hij veel meer indruk en komen de klappen harder aan. Het weer, veel zon, maar in het noorden en zuiden ook bewolking.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 Oh nou. nou, ik had er ja, maar één klaarstaan. Ik denk, nou, jij, jij, bent zo druk bezig om nee, ons... Ja, eh, koffie, hè? Ja, heerlijk. Even een bakje koffie. Even een lekker bakje. Ja, ja we dus, zaten net al aan het strand aan een flinke... hoe heet het, cocktail? Toen de zon onderging, hè? Wat, wat nou? Je zei net, je zei net tegen de luisteraars van dat we... Een cocktail? Ja, natuurlijk. Zaten we aan een cocktail. <laughs> Lekker hoor. Moet je niet verklappen. Ah, kan wel. <laughs> Dan willen, we, we waren nog vrij hoor. En dan willen ze er allemaal heen. Oh, <laughs> op die fiets. Op die fiets. Eh, the, end of eh, the, end of the World. Nou, dat gaan we niet beleven gelukkig vanavond. Maar wel muzikaal. En dat wordt dan gezongen door een eh, dame die al jaren... Ik weet niet eens of ze nog leeft eigenlijk. Brenda Lee heb ik het over. Brenda, ik zou het niet durven te zeggen. Die zoeken we op. Nou, dit is het nummer. Kan je vast wel. Nou toch? Ja, zeker. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Yes, why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end? when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was.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 Don't Ja, de Carpenters hebben de nummer ook in een medley zitten. Oké. Ja. Dat Do On The Run zat erin. En op een gegeven moment gaan ze over naar dit liedje. Een eh, kortere versie dan weliswaar natuurlijk. maar het is een heel bekend, uh, ja, golden oldie. Nou, in ieder geval is ze nog eh, onder ons, hè? Is, uh, vertel, 1944, vertel. dus 11 december. Oh, dan dus wordt, ze, jij, ja, wordt ze 74 dit jaar. Wordt ze 74, ja. ja. Je weet niet of ze nog optreedt, staat er niet bij, denk ik. Oeh, dus een hele, hele waslijst. Later, eh, <laughs> latere loopbaan. Ja, precies. Opgenomen tegenwoordig is Lien. Ja, nog steeds actief. Oké. Althans, volgens eh, Wikipedia. Ja. Wel niet eh, zoals vroeger. nu en dan een optreden. Alleen in de huishouding. Ja, ja denk het ook, ja. ja. Wat heb jij nog voor ons meegenomen? Vanavond. Eh, oh, ja, natuurlijk. Eh, ja. ja, dan kijk, dan ga je denkt zeker dat je eh, er zo makkelijk vanaf komt. Nou, mooi niet hoor. Nou, ja, Luisteraar zit in Amerika zelf te luisteren. Ja, nee, jo Joke Westerberg heeft al gereageerd. Die zit, die zit oh, dus- heerlijk, ja, die zit gewoon volop te genieten daar. Dus, vakantie, of woont ze daar? Nee, die woont daar. Die woont daar? Ja, ja. Ah, oké, nou, gezellig. Ik heb het volgende nummer meegenomen en dat is een nummer van Glennis Grace. Oh. Het is een bekend nummer. Het is een nummer van, ik dacht Volumia meen ik. Afscheid. Oh ja, is Okay, ja. Komt hij aan. Ja, daar is het mij doorgebroken een beetje. kleines Grace. Ze was natuurlijk al ja. Eh, zangeres, maar dit nummer heeft haar echt eh, ja. naar het hoogste niveau gebracht. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen.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 dat programma. Hè? Nee, eh, eh, was dit... Eh, ja, ja, daar is, daar is het toen met dit nummer in doorgebroken. Ja. Dus dat oh ja, dat, maar dat was het programma. Het werd gepresenteerd, geloof ik, door... Jan Smit. Jan Smit, hè? Ja, precies. en je hoorde ook... hoe heet die van? Sander de Boer. op de achtergrond, die ging hem laten volgen. Trouwens, nou, trouwens, ik weet niet of dat hier ook al inmiddels in staat. Ik denk het niet. Oh ja. America's, America's Got Talent heeft ze nou ook aan mee gedaan. Oh, en hoe is dat afgelopen? Uh, ja, grote stilte. Hij is even het, hij is even het lezen. lezen. Ah. <laughs> Zal even een verslag Live. Nee, dat was eh, auditie, audities. Hè? Eh, direct naar de uitzending online geplaatst. Deze behaalde binnen 24 uur tijd 1,3 miljoen weergaven. en ging volgens viraal. Ja, Oké. Eh, eh, je weet niet wat... Ze hebben, in, in ieder geval, het staat niet bij dat of zoiets eh, al inmiddels heeft... Oké, maar, bereikt, of ze door is of iets dergelijks. En weet je wat voor repertoire? Weet niet Houston waarschijnlijk? Of? Uh, ik weet niet of dit, het nummer wat hierboven staat... dat ze op 18 mei 2000 bracht... Uh, naam Walk on Water. Dat zou best kunnen. Ah, oké. Maar misschien dat... In van dus volgens, dus mij van Melissa, Melissa Edwards of zo. Ja. Ja, okay. welkom. Nou ja, goed, in ieder geval uh, wensen haar natuurlijk veel succes. Ja, Als je in Amerika natuurlijk eh, gaat scoren, dan is ja. je kostje gekocht. Om het zo maar eens te zeggen. Ja, daar, moet ik het even oplezen? nou ja, doe maar even. De uitzending waarin Grace te zien was, werd op 27 juni 2018 uitgezonden. In de aflevering was te zien dat ze na haar optreden een staande ovatie kreeg van het publiek en de vierkoppige jury. En door mag naar de volgende ronde met 100% van de stemmen. De auditie van Grace werd direct na de uitzending online geplaatst. Deze behaalde eh, binnen 24 uur, zoals ik al zei, 1,3 eh, miljoen weergaven en ging vervolgens viraal. Kijk. Dus is door. Ze is door. Nou, gefeliciteerd Gladys Grace. Ja. En wij hebben ook van je genoten zojuist met uh, afscheid ja. van Xander de Boezenier van Volumia. We gaan even naar Bobby Goldsboro. Die, hebben nog steeds, is, nog steeds in tranen met vanwege is zijn buurvrouw die nou hoort.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 Ja. We gaan eh, weer naar Onno. Want oh. die Ja, die, Balletje wordt weer eh, naar mij eh, gespeeld. Ja, Ja, ja, ik heb, even, snel, even snel, want ik, we zaten zo te kletsen natuurlijk over het een en ander. En, toen moest ik ineens weer beginnen met een nummer. Ja. En heel snel eventjes uitgezocht. En ik heb hier nu voor staan Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Volgens mij gaat het over Julia, toch? Had het wel, ja.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 schaar. bekende Nederlandse hits geschreven. Ja, ja. Eigen huis van vrouwen onder andere. Dus ook, eh, ook, van, oh, eh? ook van Henk Wildbroek. Ja, Niemand, niemand kan een mens gelukkig maken, zo weet het officieel. Oké. Ja. Eh, ik, ga nog maar Denk even... aan Henk, <laughs> Ja, ja. Ik ga nog maar even naar een tranentrekker, Ronnoos. Ja, goed. ja dat, is echt een zakdoekennummer, hoor, dit. Crying in the rain? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Herken je hem al? Wacht even. Ja, say goodbye.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 Doen wij niet onno hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. Je nou naar de maan willen meegeven? Ja. Ah, ja, maar het was alleen maar om weg te brengen. Ja. Het heeft niks met te maken. Oh, dus je blijft daar ook betekenen. Volgens mij eh, is de liefde voor mij op de maan. <laughs> La Luna. Da, La, ja, La, ja, Luna, Luna, Luna. Eh, ik heb weer een nummer klaar klaarstaan. Het is een instrumentaaltje. Oké. Het is eh, van, eh, zoals jij nou altijd zegt, James Overlast. Ja. Ik zeg gewoon James Last. <laughs> En het is een nummer uit 1981. Zoveel mensen zullen het wel kennen. En het, is, het nummer heet Biscaya. raam geen eens open, ik ken toch de zee hoor dat Ja, ja, ja. Dat dus heb jij goed voor elkaar, jongen. Ja, ja. is eh, heel typisch. Eh, James Last, als je dat, de naam hoort... Ja. dan denk je eh, niet dat het een Duitse jazzbassist is. Of was, moet ik zeggen. Want hij is op 9 juni 2015 overleden. Ja. hij komt uit, gewoon uit Duitsland. en ja, hij heeft toch al met die... wat ze dan noemen, zeg maar, happy party sound... Ja. Heeft hij toch eh, ruim 200 gouden en 17 platina eh, platen gemaakt. Dat is toch wel een... Eh, ja, maar die man was ook razend populair. Ja, ja, ja. Maar dat grote orkest van hem eigenlijk een beetje... nou, ik wil niet zeggen zo bekend als André Rieu, maar... Hmm. Het zal, het zal er weinig om. Het zal er weinig uh, veel schelen. Ja. Eigenlijk, ja. ja, want James is eigenlijk niet zijn naam volgens mij. Want er staat hier ook Hans. Hans en tussen haakjes James Lars. Dus. Oké. Zo, nou... Eh, het is jouw beurt weer. Eh, ja, ik, ik kijk... Wat heb jij voor staan? Nou, ik, ik oh, eh, net draaiden we Ginny Come Lately of zo. Wat, was het wat we draaiden? Nou, in ieder geval... Of, uh, nee, Shields with a Kiss. Sealed with a Kiss. Oh, en toen, moest ik, ja, toen moest ik denken aan onze, onze Nederlander Albert West... die ook al is overleden. Die had ook allemaal nummers in dat sfeertje. Ja. Onder andere Put Your Head on My Shoulder. Och, ja. Hm. Nee, dat is hem niet, joh. Nee, ik wou al zeggen. Ja, nee, ja. Hij, hij, hij Song Song Blue? Nee, ja. Ja, dat hij, hij vergist... Heb ik... Heb ik uh, wat voor prijs heb ik?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 Just a kiss goodnight, maybe. West met Put Your Hand on My Shoulder. Ja. Ja, wat... Eh, wat ik nou weer voor heb staan? Ja, nou ja, ik wil het eigenlijk eerst al zo vragen, maar eh, ik denk, eh, ik kan het ook zo meteen via de radio vragen. Mhm. kunnen we ook een beetje een grap gebbetje uithalen? Ja, zeker. Muziek? Jazeker. Ja, want ik heb namelijk twee, ja, twee nummers, hetzelfde nummer. Alleen de een is de serieuze, de echte, de originele versie. Ja. Dat er is ook nog een, eh, ja, een, een beetje kolderieke versie gemaakt. Oké. En volgens mij kende jij hem ook al. Heb ik hem al eens een keertje op de gewone, ja, moet ik zeggen, bij... Uh, bij een lunchuitzending. Bij een lunchuitzending geloof ik oh. een keertje eh, gedraaid. Ja. Het is het nummer van Abel onderweg. Oké. Weet je, eh, die, die, die wat grappiger... Ik kan me niet meer herinneren. Nee? Maar. Nou, dan, dan draai hem gewoon eventjes. Hè? Jo. Komt hij aan. dat is even iets anders. Ik kon het even niet laten. Een hele bijzondere versie. Ja. <laughs> Abel. Abel, onderweg. Onderweg. Nou, eh, ik ben onderweg eh, naar Mrs. Jones. Oh ja, ja afspraakje. hij eh, ja, geheime affaire. Oh, oh. geheime affaire. Oh, jee. Nou, maar hopen dat het internet nog steeds niet Michael Bubble.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 is het nog aan? <laughs> Met wie? Ja, met Miss Jones. Uh, oh, dat moet jij aan jou vragen. Ja, jij, zeg, ho, ho, ho, ho, eh, ho, ga je maar verder met... Eh, Ken het mens niet. <laughs> <laughs> het mens niet. Het is toch wat met jou. Het is heel verschrikkelijk. Het is heel verschrikkelijk. Hey, ehm, nou, nou, volgens mij ben jij weer aan de beurt. Ja, dat weet ik. Maar, ik heb een nummer meegebracht van welbekende zangeres Do. Oh. Oké, Mifa. fa, do? Nee, nee, do, do. Oh, ja, ja. Uh, ja, het de eh, afkorting natuurlijk van Dominique uh, van Hulst. Ja. En die heeft het nummer toen gemaakt van... dat is volgens mij het nummer van... Um, ja, je weet het ja, wel. Je ja, weet het wel. Ja, ja, ja, ja, ja. André Hazes, André dacht ik, hè? Geef mij je angst. Ja, nee, nee, nee. nee. Ja, wel. Ja, ja, ja, ja. zie je wel. Maar ja, ik moest... Ik, nou, ik even een Ik zag het al op, Hm? Guus Meeuwis heeft, het ook. Eh, ja, ja uiteindelijk dacht ik eh, de, de originele eh, uitvoering is... Uh, van Hazes. Van uh, ja. Want ik wilde ook wel zeggen Guus Meeuwis. Maar ik wilde eigenlijk meer verwijzen naar de originele, de echte uitvoerder. Zeg je weet nooit hoe een koe een hazes vangt. Nee, nee, nee, nou. Maar Do heeft het dus ook geraakt. En dan gaan we nu hier eventjes naar luisteren.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 Dus jij kunt eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen weet dat ik jou kan helpen, maar je moet wel willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag.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 mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee. Nee, ik laat je nu. was hij. Ja, Do. Do. Ik denk dat het ook weer in het programma was van... Uh, denk het ook, ja. De zangers van eh, Nederland. Pizza and Gordon. Woman. Woman. say you en Gordon, Woman. Door is een kort nummer. Alweer een oude, hè? Ja, kort nummer. Ja, dan heb ik geen tijd gehad om uh, wat op te zoeken. Dan moet jij maar eh, nog eventjes een, eh, een, klacht een nummertje van, van jou... klacht van een vrouwen ook, dit, Een kort, kort nummer. <laughs> nou goed. ja, dan hebben de mannen, waarschijnlijk een kort lontje. Ja, ja. <laughs> dat denk ik, ja. hey, ehm, ik kijk op mijn klokje. We hebben acht minuten nog. ik denk drie liedjes ongeveer. Moeten wel korte liedjes dan ook zijn? Wat, heb, je, wat heb jij nog? Ik kan eh, Claudia de Brij eh, erin gooien.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 als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik my knees bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Ja, dat was niemand minder dan Claudia de Brij. Oh no, we zijn, alweer, eh, we zijn alweer het laatste nummer. Het wordt een verzoekje, want Gerry Rutte... Die, eh, Eindelijk. Ja, Gerry Rutte die vraagt om, eh, om een liedje van Brad. Aubrey. Aubrey was haar name. Niet Gerry, maar gewoon ja. Aubrey. Maar Gerry vraagt het. En dat vinden we heel leuk, want ik ben een fan van Brad. En jij misschien ook een beetje, toch? Ja, toch. Nou, eh, luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren weer. En eh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer maar weer, ja. Orlo, bedankt. Ja, graag gedaan. hoi, hoi. We spreken elkaar weer.